De twee verzorgden ook zijn hond. De rechtbank heeft hem veroordeeld tot 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Niet alle punten achter de rechtbank bewezen, zo zou de man in de eerste periode huur hebben betaald en begon de uitbuiting mogelijk pas later. De man uit Nijmegen leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. De man die in de nieuwjaarsnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is de broer van de doodgeschoten rapper Vijs. De broer raakte zwaar gewond, maar wist op eigen kracht naar een ziekenhuis te komen. Daar ligt hij nog. In het onderzoek naar de schietpartij zijn zeven verdachten gearresteerd. Uit getuigenverklaringen en onderzoek van de politie is naar voren gekomen dat er voor de schietpartij vermoedelijk een ruzie is geweest in een café. De politie zoekt nog meer getuigen. Nog niet van alle slachtoffers van het treinongeluk op een brug in Denemarken is de identiteit bekend. Zes mensen kwamen vanochtend om het leven, zestien raakten gewond. Ze verkeren niet in levensgevaar. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk is nog bezig. Het lijkt erop dat op de grote Beltbrug in Denemarken een lege wagon van een goederentrein door de harde wind op een passagierstrein is terechtgekomen. De machinist van die trein gebruikte daarop de noodrem. Dat leidde tot een enorme klap in de voorste coupés, waar stoelen stoelen werden losgerukt en delen van plafonds naar beneden kwamen. De Beltbrug verbindt twee eilanden in Denemarken. Het weer. Vannacht kan het hier en daar licht vriezen. Op de meeste plaatsen blijft de temperatuur boven nul. Later in de nacht een enkele bui, lokaal mogelijk met natte sneeuw. Morgen is het tamelijk bewolkt en dan valt er weer een enkele bui.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 De boom verloor zijn kleuren, zag het gebeuren. al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Oh, iets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, anders. nog steeds aan wat ooit is geweest. Het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genageld aan de grond. Je hoopt niet te zomaar verdween, dwars door de muren. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Oh, oh, oh, oh, oh.